Kees Groot met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. Het projectiel is waarschijnlijk terechtgekomen in de zee bij Japan. De Verenigde Staten gaan ervan uit dat het een intercontinentale raket was... die zo'n duizend kilometer heeft afgelegd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken was vorige week nog hoopvol... over een vreedzame oplossing van het conflict met Noord-Korea... juist omdat het land al twee maanden geen raketten meer had gelanceerd. De politie in Peking zegt dat er geen bewijs is gevonden van seksueel misbruik en mishandeling van kinderen in een kinderdagverblijf in de Chinese hoofdstad. Afgelopen vrijdag ontstond er onrust nadat ouders beschuldigingen hadden geuit. Zo zouden hun kinderen onbekende pillen hebben moeten slikken. De politie zegt dat er op bewakingsbeelden niets vreemds is te zien. Inmiddels zouden verschillende mensen hebben toegegeven dat ze valse beschuldigingen hebben geuit. Wel is een leerkracht vastgezet omdat hij kinderen met naalden in hun vingers stak om ze discipline bij te brengen. Op Aruba is het lichaam gevonden van de driejarige jongen die daar werd vermist. De peuter was ergens op het eiland begraven, heeft het OM bekendgemaakt. Zijn stiefvader heeft betrokkenheid bij de dood van de jongen toegegeven. Het slachtoffer is een broertje van een vijfjarige jongen die vorige week in een ziekenhuis overleed, vermoedelijk na ernstige mishandeling. De risico's tijdens de viering van Oud en Nieuw zijn onaanvaardbaar groot. Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad zou de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar noemen. Al jaren zijn er relletjes, branden en geweld tegen hulpverleners. De onderzoeksraad zegt dat de politie te weinig kennis heeft van criminele organisaties achter de illegale vuurwerkhandel.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 seeing eye to eye. You were staying out.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 Voor goed achter de rug En ik verlang het 我在这随风。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 December song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 cause my engine's still cold But in a minute everything's gonna change cause I know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 be